Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Windstoten, onweer en felle buien. Het is noodweer in Limburg. Oh, Zo klonk het bijvoorbeeld in Sittard net. Vooral in het zuiden van Limburg gaat het flink tekeer. Daar geldt code oranje. Verslaggever Onno Beukers is in Maastricht. Hij staat er middenin. Ze zijn wel voorbereid. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat heeft ook eh, zandzakken klaarstaan op, ja, op, kritieke punten. Maar ja, dat lijkt tot nu toe nog niet echt nodig. Hier in Maastricht eh, gaat het eh, voorlopig goed. Het komend uur is nog spannend en dan weten we daarna of het ook echt tot problemen heeft geleid. Scholen zijn ook eerder uitgegaan en de kermis in Maastricht blijft vanmiddag dicht. Er rijden ook minder treinen in Limburg. Over een uurtje zou het noodweer voorbij moeten zijn. Een auto is doormidden gebroken bij een ongeluk in Honslerdijk in Zuid-Holland. Een auto en een busje knalden hard op elkaar toen de auto in tweeën brak. Negen mensen raakten gewond en de ravage is groot. De kruising ligt vol rommel. Ziggo gaat vanaf 1 juni een Oekraïns kinderkanaal toevoegen aan de zenderlijst. In maart werd er al een Oekraïense nieuwszender in de lijst gezet. Die zender staat helemaal in het teken van de oorlog. Met het toevoegen van die zenders wil Ziggo de Oekraïense vluchtelingen in Nederland een hart onder de riem steken. En ben jij toevallig gisteravond in Deventer overspoeld met liters regenwater door een wit busje? Danny is naar je op zoek. Het busje van zijn bedrijf reed gisteren door een ondergelopen tunnel... en overspoelde daarbij een meisje die met haar fiets door de tunnel liep. Ongelukje, zegt Danny, dus wil hij het goed maken. We zijn inderdaad op zoek naar het meisje en het plan is eigenlijk om eh, te kijken of we haar kunnen vinden. In ieder geval een excuus aanbieden en kijken of we daar met een leuk eh, presentje of, of, of iets anders... Eh, dat netjes met op kunnen lossen. Er zullen ongetwijfeld dat stomerij en kappersafspraken moeten worden gemaakt. Het weer nog. Er trekken dus zware buien over in het zuidoosten. In de rest van het land is het rustiger, maar er trekt wel regen over. Het is 18 tot 25 graden. Het weekend wordt zonnig en ietsje fris. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes. 12 kilometer langzaam rijden met 20 minuten oponthoud. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Amstel en Apkoude. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roedevarensveen. 20 minuten vertraging in 8 kilometer file.